Morat Rouakiri met het NOS-journaal. Het Nederlandse bedrijfsleven heeft miljoenen verdiend aan bouwprojecten rond het WK-voetbal in Qatar komende winter. Dat blijkt uit het onderzoek van Trouw. De waardes van die projecten varieerden van 1,5 miljoen euro tot soms tientallen miljoenen per project. Het toernooi in Qatar is zeer omstreden door de erbarmelijke leven- en werkomstandigheden van de 2 miljoen arbeidsmigranten. Het graanschip dat gisterochtend de haven van de Oekraïnse stad Odessa verliet... heeft de Turkse kust bereikt. De Razoni is het eerste schip dat na de gesloten graandeal uit Oekraïne kon vertrekken. Onder leiding van Turkije en de VN maakten Rusland en Oekraïne afspraken... over de veilige doorvaart van graanschepen. In de Zwarte Zee liggen zeemijnen en worden schepen aangevallen. De lading van het schip wordt morgenochtend eerst nog gecontroleerd. Daarna vervolgt het zijn weg naar Libanon. De behandeling van de Britse jongen Archie wordt morgenmiddag stopgezet. Dat heeft de moeder van de jongen van 12 gezegd tegen Britse media. Archie werd in april bewusteloos gevonden door zijn moeder... en ligt sindsdien in het ziekenhuis. Zijn artsen willen de behandeling al een tijd stoppen... omdat hij hersendood zou zijn. De ouders probeerden dat met meerdere rechtszaken te voorkomen... maar het Britse Hoge Rechtshof heeft nu besloten dat de artsen de behandeling inderdaad mogen stoppen. Voetballer Mohamed Ihataren is terug op het trainingsveld. Hij ontbrak ruim twee weken bij Ajax, officieel omdat hij niet fit zou zijn. De Telegraaf meldde zondag dat de voetballer afwezig is... vanwege bedreigingen uit het criminele milieu. Veiligheidsexperts zouden het daarom niet verantwoord vinden om hem op de club te laten komen. De politie en Ajax zeggen niks over de vermeende bedreigingen. En dan het weer. Vannacht komen in het noorden nog enkele wolkenvelden voor. Veel kouder dan 15 tot 18 graden wordt het niet. Morgen schijnt de zon en overal eh, wordt het warmer dan vandaag. Van 26 graden op de Wadden tot 33 graden in het zuiden van het land.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 We be hopping on a bike ride, from the park to the nightlight. I'll be getting on the mic and I'm busting my rhymes and I'm fitting to describe to you. On the mic I deliver right Hot summer, cold winter, right?